Eerder vandaag werd bekend dat Philip Morris morgenochtend een personeelsbijeenkomst heeft belegd voor een belangrijke mededeling. Dit leidde tot speculaties over een massa-ontslag of zelfs sluiting. Philip Morris is de grootste industriële werkgever in West-Brabant. Voor zover bekend heeft het bedrijf geen financiële problemen. In Barneveld hebben zo'n 60 mensen hun huis moeten verlaten vanwege een gaslek. Het gas verspreidt zich via het riool, waardoor het ook in hun woningen terecht kan komen. Het is onduidelijk hoeveel gas er vrijkomt. De geëvacueerden zijn ondergebracht in een partycentrum in de buurt. Netbeheerder Liander weet waar het lek zit en probeert het te dichten. Russische media melden dat 25 Oekraïense terreurverdachten zijn opgepakt. Ze zouden van de Oekraïense geheime dienst opdracht hebben gekregen om in Rusland aanslagen te plegen. Een aantal verdachten zou lid zijn van het extreemrechtse rechtse sector. Die organisatie deed ook mee aan de protesten tegen president Janukovic, die later werd afgezet en naar Rusland vluchtte. Het is niet bekend waar en wanneer de verdachten zijn opgepakt. Israël ziet af van de vrijlating van een laatste groep Palestijnse gevangenen, nu de Palestijnen bij de VN willen afdwingen dat Palestina als onafhankelijke staat wordt erkend. Afgelopen tijd zijn drie groepen gevangenen vrijgelaten en de twee partijen ruzien nu over de vraag wanneer de vierde groep vrij had moeten komen.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 Ja, ja, zit je er weer klaar voor? Ja, zeker. En? Ja, ja, ja. Nou, heeft hij je er ook nog zin in? Nee, ik heb alles hoor. Uh, <laughs> ook, hè? Als, je mij er zo op aanspreekt, dan... Ach. Dit, dit flauwekul muziekje. Ik weet nog steeds niet wat jij tegen dit muziekje hebt. Eh, ik heb hier iets... Eh, wat heb jij tegen Hilversum 3? dat, omdat dat het geweest is. Het heet nu 3FM. Ja, dus? Ja, daarom. Maar ik weet niet... Ja, het, is zo van eh, vroeger. <laughs> Ja. vroeger? Ja. En dan eh, kwam er een stuk tekst van onze vriend Herman van Veen. Maar ik kan het niet... Ja, die heb ik er maar eh, even uit. tekst vast ben, nou. ik, ben ik in ieder geval niet. Goed. heb je ook nog een, een muziekje waar we, waar we het... Je kan het hier gewoon over hebben. Nee. Dit, dit is, hier kom ik niet mee op gang in ieder geval. Het is ook altijd hetzelfde. Eh, ik, zeg, eh, ik zeg, eh, juist, kijk, dit begint erop te lijken. Kijk, een beetje spannende. Ja. Goed, Marcus, nou, dank je voor, voor de introductie van deze Alternative FM. Het is altijd een beetje leuk om een beetje half keetschoppend te beginnen. Hoewel we serieuze zaken hebben te bespreken vanavond. Want, en ik doe heel eventjes mijn microfoon nummertje 3 naar de toe... En dan eh, hopen we een eh, mooi stemgeluid eh, aan te treffen in de persoon van Mirjam West. Ja, hallo. Hallo, het is de tweede keer dat, dat we elkaar treffen. De eerste keer, dat was toen je die single had uitgebracht. ja. Dit is my, my life, ja. ja. ja dat, <laughs> ik moest, ik even, even aan Shirley Bessie denken en dan kom ik er wel op. Want nou, daar, dat, dat, was de aanleiding om jou toen even te vragen. dat hebben we toen met die ene single gedaan. Maar er is inmiddels hard, hard, hard gewerkt. En het album is klaar. Dus dat is, yeah. dat is reden twee waarom je toen... Eh, of eh, meteen ook bij de vorige keer hebben gevraagd... als die af is, om dan even lekker eh, nog een keer terug. Nou, en dat gaan we dus vandaag doen. Dus we gaan naast jouw favoriete muziek ook nog... tracks van jouw album draaien. Dus dat doen we sowieso. Eh, het eerste nummer waar we net mee eh, gestart waren voor de mensen thuis, want dat moet ik ook wel weer netjes afkondigen, was The Cosmic Carnival. Die jongens die zijn ooit eh, geweest in 2012. na, naar aanleiding van het eerste album wat ze hebben gemaakt, Change the World or Go Home. Maar inmiddels hebben ze een tweede album uitgebracht en dat heet Mon Cher Amour. En vandaag lieve vrienden aan de andere kant van de radio... heb ik een eh, gesprek eh, mogen voeren met eh, de frontman van de band, Nieke Schuit. Dus het resultaat zullen we over een paar weken hier... waarschijnlijk de 17e april hier in een Alternative XL... zoals ik het dan maar noem, van 7 tot 10 laten horen. En dat is wel heel erg leuk, want tussen 8 en 10 hebben we dan Julius. Ook een band die bezig is om eh, wat meer eh, naar voren te komen. Maar vanavond is de hoofdgast Bjorn West. Ehm, ja, want eh, je hebt niet stilgezeten sinds... Nou, ik weet niet wanneer jij geweest bent. Maar volgens mij was dat ergens in... November, dacht ja, ik. Ja, zoiets. Ja, het was in het late jaar in ieder geval. Dus, eh, dus, dus ja, eh, toen had je het er al over van... ja, we zijn nog eh, bezig met, met de afwerking van het, van het album. Dus ben je er blij mee dat het zo als het geworden is, zoals het ja. ja? Ja, ik ben er heel blij mee, ja. Het, het is ook echt al een stapje verder vooruit voor mijzelf ook hm. weer. Ja, want we hebben ook werk van je liggen... maar dat is niet meer representatief van wat je nu doet eigenlijk, hè? Nee, ik denk nee. het niet, nee. hoe laat het zich eigenlijk omschrijven? Dat wat jij ehm, doet? Ja, dat is altijd heel lastig. <laughs> ik, noem, ik, ik zeg eigenlijk zelf altijd, het, het zijn eh, popnummers met invloeden van jazz, blues. Dat ligt ook een beetje in je eh, hart, hè, denk ik. Eh. Ja, ja, ja, ja. en dat heb ik ook ja, ik heb jazz gestudeerd en ik heb een tijdje in New Orleans gewoond. Dus ik, heb heel, ik hou heel erg van blues en jazz. Ja. Maar ik wilde niet zelf een, een, Ja, ik schrijf toch van mezelf meer popliedjes. Dus die invloeden zitten erin, maar het zijn geen bluesnummers. Nee, oké. Nou, we zullen het zo direct eh, gaan horen. Eh, natuurlijk heb je ook eh, muziek die je zelf leuk vindt. ja. Van een stapeltje cd's. Maar ik heb laten vertellen, cd's beginnen een beetje uit te raken. <laughs> ja. Tegenwoordig donderen we alles op Spotify of via iTunes of weet ik wat. Nee, nee ik hoor eigenlijk veel beter nieuws. Wat dan? Oh, ja, die, ja, die grote ronde ze, hadden, ze hadden, ik kreeg een sms. hebben jullie hier een platenspeler? Ja, die hadden we bij ons. Maar je, was, je was al onderweg. Dus het eh, was wel leuk geweest. Welke plaat had je op het oog eh, die je dan mee wilde nemen? Nou, ik had eh, Harvest van New Young had ik klaar. Ik, had ze ook echt al oh, gepakt. maar toen dacht ik, ja. Is dat <laughs> dat is echt een klassieker. Ja, ja. Ah, maar toen heb ik een, cd'tje gebrand. Met ook een paar New Young liedjes erop. Dus nou ja. ja, maar dat doet het niet zo goed als een plaat. Nee. <laughs> nee, maar eh, eh, eh, over, over het vinyl. ben jij een romanticus? Ja, ja. Ja, dat ben je wel. Ja, dat vind je wel leuk. Ja. dus, het is wel zo van, nou, een beetje zo'n tikkend geluid. En dan, of een kraakje op een... Ja. is het niet wat om, om jouw album ook op vinyl uit te brengen? Ja, heb je er nou, niet over gehad? Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Maar dat is heel duur. En ja, niet iedereen koopt toch platen uiteindelijk. Ja, maar het is wel dus lekker... Het is ja, een, lekkere vintage. Je moet er wel wat eh, geld over hebben. En je, je, krijgt het er ook niet echt voor terug. Dus Misschien ik, moet had, je, ik had geen geld meer, maar misschien... Moet je, moet eh, je Gerry even nog een keer lief aankijken. Eh, <laughs> ja. Dat, dat, <laughs> ja, misschien <laughs> als een gulle Gerry is Gerry van de Zwaard. Van uh, Zwaardmuziek, waar, waar jij onder valt. Ja. ja. Eh, want anders denken mensen thuis. <laughs> Hoe zit dat dan? Wie is Gerry, <laughs> Wie is Gerry? Nou, dat is Gerry van de Zwaarte. Maar uh, Gerry van de Zwaarte heeft eh, meer mensen in zijn stal. Zoals bijvoorbeeld Sabrina Stark. Maar ook Coco Jones. En daar ben jij er dus ook een van. Van zijn mensen. Ja, dus, dus dan zit je in een goed gezelschap, denk ik. Ja, ja? ja zeker. Ja. Spreken jullie elkaar ook hè, onderling? Of is dat nee, eigenlijk niet. Nee, nou, ik, ben, nee, ik heb wel laatst uh, kreeg ik kaartjes voor Sabrina Stark. Ja. Der, uh, der, ja, hoe noem je dat? Optreden, concert. Eh, theater, tour, eh, zeg ja. maar. Dus dat, dat zijn wel hele leuke dingen. Maar ja, we lopen daar ook niet heet, tegelijk rond nou, nee, Nee, dus nee, nee, nee, Maar, maar, jullie weten wel van elkaar dat, dat jullie bij elkaar in één stal zitten. Ja, ja. Goed, de aanleiding was uh, vinyl, dames en heren. Dus dat, dat was de reden waarom eh, wij op een gegeven moment bij Ger van de Smaart want anders is het niet meer te volgen. Eh, <laughs> goed, we gaan eerst even een favoriete stukje van jou draaien. Dat is Tom Waits. En welke had jij uitgekozen? Het nummer heet Hold On oh, okay. van New Variations. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold a watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my Standing right here, you gotta hold God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken china voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, Standing right here, gotta hold by the Riverside Motel. It's thin below and falling by a 99 cent store. She closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. for oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on. Baby, got a hold on. Take your mind. Standing right there, you got a hold on. You got a hold on. Hold on. Baby, got a hold on. And take your mind. Standing right here, you got a hold on. You got a hold right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on. You gotta kijken. Ik, ik had een ja, dat is dat moment dat jij op play drukt. link. En nou, dan moet het, moet het, nu, uh, moet het nu iets... Uh, er moet iets gaan komen, maar er gebeurt niks. Wat is dat nou? Eh... eh ja. Ja. Wat is dat? Ja, ja? Ik, uh, ik ga hem nog even, even verversen. Ja, ja, dan, dan speel ik het maar zo aan. Nee, nee, wacht even, wacht even, wacht even. Het is even niet anders. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, nou, laten we eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat is even, even niet anders, eh, jongens. Dat betekent, eens even kijken. Gebeurt er nog wat? Nou, jongens, kom nee. nou. Druk op play. Play. Ik uh, zit me helemaal... Dit is zo'n moment dat er gewoon geen klap gebeurt. Oh. Ja! Ja! hij werkt! Hij werkt!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 good for me, for at last. This is my to take time for me dat was hem. Hij had even wat eh, aanloopproblemen. Ja, ik geef jou even, alvast ja, Jij eh, geeft mij nu zo'n mooi rondschrijf. Ja, dat Eentje waarvan ik gewoon weet dat het werkt. Mag je dus zo direct de derde track eh, van draaien van dat schijfje wat ik je heb gegeven. Dus dan weten de mensen thuis van nog niet wat ik ga draaien. dat is ook het leuke eraan. ik ook niet, want er staat niks op het schijf. Ja, maar ik heb hier het <laughs> lijstje wat er wel op staat. Dus. <laughs> En dat, is een, ja, dat is een beetje een held voor de meeste singer-songwriters. En ik beschouw Mirjam toch wel als een singer-songwriter. Ja. Dat vind ik wel. <laughs> Ehm, ondanks eh, dat dit heel erg vrolijk was. Maar hier begon het mee. Eh, met eh, This Is My Life. En ja, bij, binnen CFM waren we meteen al gelijk verkocht. Dus wij hadden allemaal zoiets. Wat jammer eigenlijk dat het november is dat we dat nummer moeten draaien. <laughs> Maar nu komt de zomer terecht aan. Dus deze laten we lekker gewoon stiekem in het non-stop systeem staan. En eh, die eh, nieuwe single die gaan we natuurlijk ook eh, wel meenemen. Dus dan komen er gewoon twee werkjes van jou in het non-stop systeem. En dan hoor ik wel wanneer je met de derde single gaat komen. Ja. Dan, <laughs> dan nemen we die ook weer mee. Dus... want we vinden wel dat, dat dit soort dingen een beetje ja, aandacht mogen krijgen. En zo onderscheiden wij dan ons ook weer ten opzichte van de rest. Dus dat is de reden. Ehm, goed, Tom Waits hebben we gedraaid. Ehm, wat heb jij met Tom Wees? Ehm, ja, ja, ik vind vooral zijn... Ehm, ja, eigenlijk alles heel, <laughs> mooi. Zijn teksten en zijn, uh, zijn melodie ook. Ja. Eh, toen, toen jij in New Orleans eh, zat... was dat er toen een paar keer geweest? Kijk, wacht even. Nou gaat er iets lopen wat totaal ongewenst is. Nee. De, ene keer ja. Eh, doet het niet en de andere keer doet ja, het ongewenst. Ja, eh, eh, ineens. Maar, uh, Hou jouw, controle, <laughs> jouw computer is onder controle. Nee, ik heb hem, ik heb hem nu onder controle. maar we hadden het over Tom Waits. Sorry even. Maar toen jij in de States zat... wat, had je, was er toen ook iets dat je dat bij je had? Tom Waits? Dat je ergens nou, dat weet ik eh, eigenlijk dat, weet, weet niet, meer. Dat nee? is wel een paar jaar geleden. Het is wel een avontuur ook geweest volgens mij in eh, New Orleans. Ja. ja je hebt er wel eens... Eh, links en rechts heb ik er wel wat over gelezen. Dat je... Je hebt ook, volgens mij was daar ook iets met filmmuziek wat je, wat je er toen, toen mee gedaan had, toch? Nee, nee, nee. Ik, ik deed ehm, zang eigenlijk, studeerde ik en piano. Ja, oh, dat, was alleen maar studie? Ja, of, ja, ja, tenminste ik heb me gewoon ingeschreven aan de universiteit. En, ja. Ehm, ja, toen heb ik, heb daar eh, vier maanden gestudeerd en gewoond. Eh, dus je bent niet hier in Nederland met een conservatoriumopleiding eh, bezig geweest? Of, ja, jawel, ja? ja, ik heb hier vier jaar in Rotterdam gestudeerd. En daar ben ik ook afgestudeerd. De codarts? Toevallig? Ja. ja, dat dacht ik al. Dus, was Rotterdam wat makkelijker toegankelijk dan Amsterdam voor jou? Of maakte dat niet wel uit? Ehm, nou, ik vond Rotterdam heel erg leuk. Omdat ze ook eh, een hele leuke wereldmuziekafdeling hebben. Mhm. En eh, popafdeling. En het is eigenlijk meer gewoon één grote muziekschool, zeg maar. En dat sprak me heel erg aan. De openheid en de... ziel eh, ja, internationaal. En ja, daarom heb ik uiteindelijk voor Rotterdam gekozen. Ik had niet heel veel met Rotterdam als stad. En ik kwam natuurlijk uit Haarlem. Dus mhm. Maar toch, ja, je bent ja het conservatorium vond ik gewoon heel leuk daar. Ja. ja. want je bent iemand vanuit de streek eigenlijk oorspronkelijk. Ja, ik kom uit Haarlem, ja. ja. Kom je er nog wel eens? Ja, ja, Ik, eh, ik geef nog eh, zangles in Haarlem. En, ehm, ja, mijn ouders wonen daar en veel vrienden nog van me. Dus, ja. Ah, dus, eh, dus, het is, dus, dus, dus, het is wel zo dat je, dat je graag nog, nog wel deze kant op komt. Ja, ja. Ook iets met dit dorp? Met Zandvoort. Ja. Nou, op zich wel. Ik kom graag eh, <laughs> <laughs> op het strand. Ja, ja, ja. ja nou, bij Zandvoort aan Zee. Dat toch wel eh, ook een paar keer geweest, eh, neem ik aan. Ja, ja. Ja, ja, zeker vroeger wel. En ook wel veel in de duinen. Mhm. nog even terug naar het verhaal van de codearts. Want, je, want dat vond ik wel even... Dat triggerde iets bij mij. Wereldmuziek. Ja. Dus, je, dus wereldmuziek, dat is voor de mensen die dat niet weten... Maar dat is... Nou, van alle werelddelen eh, eh, wel een eh, bepaalde invloed. wat, wat Pieter Gabriel heeft zich daarmee onder andere mee bezig gehouden. Hij heeft wel Afrikaanse invloeden gebruikt. heeft dat jou ook aangesproken toen je die opleiding deed? Ehm, ja, ik zong ook wel. Ik, ik, studeerde dan jazz en dan zong ik ook wel bossa, nova's en zo. Dus Portugese Fado vind ik ook zoiets. ja, dat is mooi. Maar dat, is, maar dat, niet gedaan. Nee, nee, nee, het lijkt me wel heel leuk voor om ook nog uh, flamenco eh, muziek te zingen. Maar dat heb ik ook nooit echt, echt serieus gedaan. Maar dat doe ik thuis <laughs> wel eens voor de lol. Ja. Met zo'n hele zware, ja, kelige stem eigenlijk. Ja. Maar goed, op zich, de, de term wereldmuziek is ook een beetje vaag eigenlijk. Want alle muziek is toch van de wereld. Dus het is ook een beetje... Het, komt dan alleen uit een ander land dan uit Amerika of Nederland, denk ik. moest een beetje een, dus, eh, een etiketje opgeplakt worden. Dus daarom noemen we het maar wereldmuziek. Ja. Eh, juist, juist. <laughs> Eh, nou ja, ik bedoel, het kan zomaar zijn dat jij op een gegeven moment dan daar toch mee in aanraking komt. En waarvan je dan misschien zou zeggen van... hé, hey, misschien kan ik het ergens voor gebruiken in, in mijn muziek. Kan ik het ergens in kwijt. Een, een, een, iets. Een muziek, uh, ja. die eh, lijntje of wat dan ook. Zoiets. Waar zit ik aan te denken? Ja. Nou, ik denk niet dat het uiteindelijk op mijn album terug is te horen. Maar toen, toen der tijd had ik bijvoorbeeld ook wel... Uh, een Nederlandstalig nummer op een gegeven moment. En dat was eigenlijk een beetje Latin-achtig. Mhm. Dus dat soort dingetjes, dat, dat, dat komt natuurlijk indirect dan. Maar niet, ja, je hoort geen Spaanse niet zoals als bijvoorbeeld eh, bij This Is My Life. Want dat, is, dat vind ik nou zo'n zomers nummer. Hè. Eh, zo, dat ademt ook de clip trouwens ook uit. Je hebt er ook een clip bij, eh, bij gemaakt. Ja. dat was... Ja, volgens mij. Waar heb je die opgenomen? in Frankrijk was dat. Ja. Ook heel wereld. <laughs> ja. ja. met een grote stokbrood misschien achter je... Ja. Ah, zoiets. Ja, eh, maar, maar eh, ja, want, want je, moet het, je wilt er toch ook wel graag iets van een beeldmateriaal bij hebben. Dat mensen kunnen zien van eh, dit is ook hoe ik ben en dit is het, wat ik, wat ik laat horen. Ja. Dat, dat, dat, was een beetje... Ja. dan het ook met het beeld in overeenstemming met, met ja, het beeld met, met het nummer? Met, als je de ehm, clip nu terugkijkt? Eh, <laughs> nou, heel eerlijk. Het is gewetenspraak. Ja, dat is een moeilijke. Ik moet natuurlijk zeggen, ja, het is helemaal... Ah, <laughs> maar, het is eigenlijk eh, is het best een serieus nummer. En het, de clip is een beetje heel erg luchtig. Maar Dat, ja, het, het, is, het, is, het is ook wel een luchtig liedje als je het op het eerste gehoor hoort. Maar de tekst is best serieus voor mij. En... Ehm, ja, dus ik, had dat, ik zou dat nog wel eens meer in, in de clip willen laten laten zien ook eigenlijk. Ja, want, ja. Dit, eh, is maar life, dan denk ik toch van... Eh, ik sla even eh, met mijn vuist ja. op tafel. Ik uh, leid mijn leven. En daar hebben jullie eigenlijk in feite helemaal... om het ja. populair geen flikker over te zeggen. Ja, daar gaat het eigenlijk wel over. Maar goed, in het clipje ga ik dan wel een soort van op reis. En ik, het, het, clipje, het verhaaltje, zeg maar. Ik sta op de bus te wachten. Ergens een beetje in the middle of nowhere op het Franse platteland. En die komt niet, dus dan ga ik lopen. En dan zie ik een fiets en dan pak ik de fiets. En dan mhm. uiteindelijk rijd ik in zo'n rode deusjevo naar een feestje. En dan ga ik daar een liedje spelen. <laughs> dus het is ook wel een beetje dat van, eh, nou dan doe ik het zelf wel, verhaal. Maar, ja. ben, je ook, eh, ben je ook een type die eh, toch redelijk de eigen gang gaat? Als we het even over het This Is My Life perspectief hebben. Ja, ik denk het wel, ja. ja. niet, niet per se bewust of zo altijd, maar doe, ja, anders zou ik ook niet eh, muzikant zijn, denk ik. Dan moet je toch ook altijd maar gewoon doen wat je, wat je ingeeft of wat je zelf wil. Ja. Eh, is dat ook een reden waarom je op een gegeven moment... Dan maak ik even een fijn bruggetje naar eh, het plaatje wat we gaan draaien van, naar Nick Drake. Die heb je pas in de afgelopen tijd pas een beetje leren kennen. Ja, ja. ja. Hoe, ben je er, hoe ben je eraan gekomen Nick Drake? Nou, ik dacht gewoon, dat moet ik eens checken eigenlijk. <laughs> ja, echt. Hij is niet oud geworden, hè? Dat, eh, nee, nee, hij heeft ook maar een paar cd's gemaakt. Ja. Eh, ik heb uh, van de Dammers, jou ook niet geheel onbekend, het verhaal wel eens gehoord. hij had de pech dat hij... maar dat is ook waar, want vertelde mij dat... dat hij, Nick Drake, de pech had dat hij net op het moment bezig was... dat de Beatles ook bezig waren. En dat zijn liedjes daardoor net oh, een beetje die aandacht miste. En daardoor eh, was hij op een gegeven moment ook depressief geworden en noem maar op. Ja. Nou, dat heeft daar ook mee te maken. Dus dat, oh, maar als je, als je, als je eh, luistert, denk ik ook naar Nick Drake... zit er een bepaalde melancholie. Word je ook daardoor aangedrokken? Ja, ja. Dat, dat, eh, dat, dat spreekt je aan. Ja, ja. zeker, ja. Laten wij luisteren. Hier is Nick Drake met Riverman. Somebody came by on her way. Said she had a word to say about things today. And fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose. down to see the riverman. Gonna tell him all I can about the plan. time. If he tells me all he knows about the way his river flows. 就。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 van Miam West, laatste single. Het eh, titelnummer wat we hier hebben gedraaid bij Alternative FM. En ik zeg net tegen, tegen Mirjam ook, ik zeg, dit zijn nou typisch van die nummers. Bij een dun wordend bladerdakje, eh, een beetje een laat eh, septemberzonnetje er doorheen. En dan vind ik dit, vind ik dit wel heel aangenaam om naar te luisteren. Ik heb even niet naar de tekst zitten luisteren, maar alleen even naar de muziek. Dus, ja. <laughs> dus wat dat er gaat, eh, ja, eh, je, je, zegt ook wat je, wat je ook zei aan het begin. Jazz, een beetje blues. Eh, dit, dit heeft het ook wel een beetje in, dat, dat opzicht. Dus waar, heb je, waar heb je naar gekeken eigenlijk? En, want want ja, het, het, komt nooit uit de, uit de lucht vallen. Het, klinkt altijd zo cliché-vragerig van... ja waar haal je dat dan vandaan? Is dat, dat, dat heb je dan ergens maar natuurlijk maak je het dan tot het jouw nummer is eh, uiteindelijk. Maar die invloeden die, die komen van alles, eh, van alles en nog wat eh, vandaan, neem ik aan. Ja, ja je bedoelt de invloeden van, muziek, ja, van muziek. muziek ja. ja. ja. die komen echt, echt overal vandaan. Hè. Ja, Ook, ook veel van andere muziek. Ja. En, ehm, maar ook ja, uit allerlei dingen. Boeken, ook, maar ook dagelijkse dingen. Dat iemand iets zegt of zo. En dat je dan denkt, oh. Hou je daar ook met, je, met, eh, met het schrijven van je songs daar ook rekening mee? Ja, dat, dat, wat je daar wat je beleeft, eh, dat je, eh, dat je daar ook... Ja, ja ik, ik schrijf wel eigenlijk bijna altijd dingen over mijn belevenissen, zeg maar. Een beetje een dagboek. Ja, ja. En werk je, als je, eh, als je dat doet, werk je dan soms ook iets uit tot een, misschien een liedje of een begin van een liedje? En dat je dan achteraf eh, denkt van, nou dat is eigenlijk toch niet eh, wat het geweest is. En uh, begin dan weer ergens aan iets nieuws? Of maak je in de regel wel wat af? Nee, in de regel <laughs> maak je al veel niet af, ja. <laughs> <laughs> maar dat, ja, dat is ook niet zo heel erg. Want je hebt dan soms gewoon wel een paar ideeën op één dag of zo. en Dan, nou ja, dan werk ik die een beetje uit. Maar als ik dan eh, later, soms ja, dan luister ik het niet eens terug. Maar als ik, ik heb altijd zoiets, als het goed is, blijft het wel hangen. En mhm. dan heb ik ook wel echt die energie om het helemaal af te maken. Of zo. Maar als je dat niet echt hebt, dan denk ik, nou ja, dan is het misschien gewoon een leuk ideetje, maar daar blijft het dan bij of zo. ja, ja. Dus, eh, bij, bij een ideetje, conceptje, eh, meer is het dan eigenlijk ook niet. Ja, eh, zoiets. Ja, ja. Eh, als je nummers maakt, aan wie toets je dat? Producer of, een, eh, of iemand, een klankbord? Heb je die ook? hier naast omgeven? Nee, nee, Voor het album heb ik wel aan de producer hebben we eigenlijk een hele, mijn hele repertoire, zeg maar, wat ik toen had en liedjes, hebben we allemaal wel een beetje zo doorgespit. Ik had zelf wel al een aantal dingen die ik er sowieso op wilde. Dus het was een beetje in samenwerking. ja en, en hij kon dat wel heel goed aanvullen. Dat was eh, Bart van Poppel. Ja. En ehm, dus dat, dat werkt wel heel goed. Want ja. het zijn natuurlijk voor mij allemaal mijn liedjes. En ze hebben allemaal evenveel waarde. En een paar denk je, nou dat zijn echt nummers die ik er echt op wil nu of zo. Maar sommige denk je misschien ook, oh, ach die speel ik al zo lang. Maar als iemand anders dan zegt, ja maar die moet er toch op. het is zoiets dan... als herkenbaar schrijven Kill Your Darlings. Ja, <laughs> ja. dat, is, dus- dat is bij een eh, denk ik, bij een muzikant precies hetzelfde verhaal. Ja. staat ook bij voor, volgens mij voor hetzelfde dilemma. Want als je bijvoorbeeld een album in je hoofd hebt zitten van dat nummer en dat nummer moet erop. En die producer zit, ja nee, maar we moeten ook rekening houden, bla bla bla. Het is net alsof je een schrijver en een redacteur ten opzichte van elkaar eh, hebben zitten. Zo heeft volgens mij de muzikant dat ook met zijn producer. Heb ik een beetje stellig de indruk. Ja, klopt. Ja, ik vind dat ook wel leuk hoor. Ik, vind dat, ik vind dat niet zo erg eigenlijk. Nee, ik, ik, heb nu niet zoiets van... oh, die nummers die hadden erop gemoeten of zo. Nee? Nee. Dus Dat, dat, dat heeft dan ook weer van... wat voor type mens je volgens mij dan bent. Dus niet iemand die wel... zo op je ego staat van... hij ah, moet erop. Kan natuurlijk wel. Hè? Je kan wel eens eh, op je poot kunnen spelen en zeggen van... ja, ja, eh, luister. Eh, maar eh, als je dit nummer er niet op staat, dan klopt het verband van, van wat ik eigenlijk met mijn album in mijn hoofd heb zitten. Klopt het verband eigenlijk niet. Ja, dus- nee, uiteindelijk heb ik zelf ook de laatste stem. Ja ik, ik, betaal het ook, dus dan ben je ook de <laughs> baas. <laughs> maar ja, het is, ik vind dat wel belangrijk dat iemand anders, dat je ehm, het wordt gewoon vaak beter als iemand anders er met een soort, die er verstand van heeft dan hè, met een soort nieuw is gehoor naar luistert. Mhm. en, en je moet het ook die kans durven geven om het op die manier te laten groeien. En ik, ja, bij dit album is dat ook echt wel gebeurd, zeg maar. Het was, het was in mijn eentje, was het, als ik het in mijn eentje had gedaan, helemaal was het nooit zo geworden. Nee. Gewoon om, omdat dat niet dan, dan groei je niet of zo. Dan blijf je alleen maar in je eigen cirkel ja. Hoe ben jij eigenlijk eh, aan deze producer gekomen? Is dat ook eh, via, uh, via Zwaard Music gegaan? Of, ja, toen nog Bladehammer. En, dat is eh, een bekend verhaal. Bleedhammer was eh, samen met eh, Menno Timmerman destijds er ook ja, bij. Ja, ja. waren ze met z'n tweeën nog. En ehm, ik, ik zat daar niet echt in het management. Nee. Um, maar kende Menno Timmerman al van vroeger nog. Ja. En zo nou ja, kwam ik, liep ik daar een beetje rond. En toen hebben zij mij aan Bart voorgesteld. Ja, ja, ja. ja. Dus zo zie je maar weer dat je toch, als, eh, als, eh, als je toch een beetje de juiste mensen kent, dat, eh, dat je dan ook op die manier in aanraking komt met een producer die dan op een gegeven moment, ja, oneerbiedig soms met de grasmaaier eroverheen gaat. <laughs> En dan zegt van, nou, ik, zou het zo doen. ja? ja? Ehm, nou ja, dit album, eh, dat, eh, dat, eh, in november gaf je al te kennen van we zijn nu met de laatste hand bezig. Maar hoe lang heeft het in totaal in beslag genomen met, met het werken? ja, wel heel lang. Ja? Ja. Ehm, ik denk dat we nu drie jaar geleden zijn begonnen. Niet zeker. Dus 2011, 2011 2010 zou dat dan geweest moeten zijn kan nog eh, eh, dat, dat jullie met z'n ik ja, dat jullie met met z'n drieën toen eh, bij de Wagen in Haarlem hebben gespeeld. Jij samen met, met Suus Groot en met Fabiana. Dat, dat je dat, maar toen was er al, had je al, zij al. Toen was al mee was bezig. Je, was je al mee bezig <laughs> dat is dus lang geleden. Dat is februari 2011 geweest, denk ik. Ja, ja. oh ja. ja. toen was ik, toen was ik er inderdaad al een jaar mee bezig. Ja. Nee, 12, februari 2012. Dat moet dan wel. Ja, 2012 was Dus dan ben je er al twee jaar... Ben Nee, twee, jaar, geval, twee, jaar, mee bezig geweest. Maar eh, ik denk ook, als je, eh, moet je ook daarvoor de tijd durven en willen nemen. Wil je dat eh, goed krijgen? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ben je ook perfectionistisch? Ja, best wel, ja. Wat, zeker wat betreft de... De afwerking. ja, ja, en de muziek betreft, ja. Ja? Ja, maar ik ben ook wel snel, als het dan eh, goed is, moet je er ook niet te lang mee bezig zijn nog hoor. Dat, nee. Eh, nee, niet dat helemaal de hele lange naprutsen of zo. Daar ik van. <laughs> dus op een gegeven moment, eh, dit is het. Dan hoor je... de, de, finale klap erop geven en moet je er ook verder niet meer aan veranderen. Nee. Nou neem ik aan dat je niet alle instrumenten bespeelt. Want ik weet dat jij zelf de toetsen doet. Ja. en andere instrumenten nou, alleen in de... Uh, er zit nog een, eh, een ghost track op. Eh, en daar speel ik ukulele. In mijn eentje. Met alleen zang en ukulele. heb je vroeger een ukulele ooit... nee. dit was dan voor de allereerste keer dat je gewoon op een ukulele... Ja, het is ook het enige liedje wat ik op de ukulele <laughs> kan. Ja, want ja, ja. ja, ik had, ik had mijn, eigenlijk van mijn moeder. Die, die had die ukulele. Die hadden we gewoon altijd. En daar kon ik op, kwam al wat akkoordjes erop of zo. Maar toen dacht ik, nou, ik ga er eens een liedje op maken. Dus zo... Eh, maar de piano is eigenlijk je allerbeste vriend. Ja. ja. ja. Komen zo even nog eh, op eh, dat, dat instrument. Waarom nou die piano? Wat, wat, wat is daar nou zo prachtig aan? Maar dat doen we zo. Eerst ga ik eventjes eh, aan eh, mijn eh, collega aan de andere kant van de beeldschermen. En inmiddels staat hij ook weer. Hé <laughs> hey Marcus, ben je er ook? Ja, ik was er maar even bij gezeten. Ja, nee, dat is goed. je moet die, je moet die zandloper voor je neus weer zo ik gebruiken. ik denk dat we hem weer eens... Ja, niet nou starten. Ja, volgende rondje mag starten. volgende rondje doen we dat. Even vlak voor negenen. Eerst gaan wij, en dan gaan we even trekje van trekje, Poep, poep, poe. Zullen we trackje 2 doen van, eh, van de cd die, je, eh, die je net, eh, waarvan je net een nummer hebt gespeeld. Dat is Neil Young. En dan moet ik eventjes jouw handschrift ontcijferen. <laughs> Is dat... Wat is dat nou? All Love Can Break Your Heart? Van Neil Young? Ja, Only Love Can Break Your Heart. Only Love Can Break Your Heart. Wees <laughs> blij dat ik het niet geschreven heb. Nee, nee, maakt maar niet uit. All, only Love Can Break Your Heart van Neil Young. Laat hem maar horen. the woman who was loved the most. Told her you are mad at me. Told her you are blind to see that I'm the one and you should be with me. She said, your pain. My burden will be vanished by tonight. And let us heal, let us pray, let us come together. Magic will work better in May. And I might have been your ball and chain, but in the end I can explain. I did it all for good. day. dat was hem dus. Eh, helemaal eh, Sir Winter van uh, Mirjam West. Maar we weten ook dat Mirjam meegewerkt heeft aan een album van onze vriend Rupert Blackman. En die heb ik, dat is wel een heel leuk verhaal. En Rupert die kwam ik een keer tegen, ook in Haarlem. Was bij, daar, daaraan de, de, de, klop, nou het is nog niet de kloppersingel, de schotersingel. Dan heb je in het Dolhuis. dat, is, dat zit aan de andere kant. Eh, toen eh, wilde ik hem interviewen. En eh, toen, dat was ook de eerste keer dat ik Menno Timmerman de hand schudde. En ze, nou ja, voorstellen. Maar ik zeg, ja, ik wil een interview doen. tenminste, dat zei Rupert op een gegeven moment. Hè, ik moet een interview doen voor CFM Zandvoort. Kijk Menno me zo aan van, <laughs> nu al? Maar goed, uh, Rupert heeft vorig jaar het album uitgebracht. En dan moet ik eventjes uit mijn hoofd gaan... hoe heet het? The Lights of Home. The Lights of Home. Uh, hard Down Film nou tot aan het nieuws van 9 uur. Hier is Robert Bleekman met natuurlijk een klein beetje op de achtergrond Mirjam.